De brandweer roept mensen op ramen en deuren dicht te houden. Of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen is nog onduidelijk. Toen de brand uitbrak in het wietlaboratorium was er voor zover bekend niemand aanwezig. Vluchten op Eindhoven Airport kunnen komende dag vertraging oplopen... door een tekort aan luchtverkeersleiders. Vorig weekend kwam het vliegverkeer op Eindhoven daardoor al vier keer kort stil te liggen. En ook vandaag worden er twee onderbrekingen verwacht. Aan het einde van de ochtend en het einde van de middag. Hoe groot de overlast daardoor zal zijn is nog onduidelijk. De Turkse Voetbalbond heeft 50.000 euro boete gekregen... omdat spelers van het nationale elftal een militaire groet brachten... tijdens EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Frankrijk. De Europese bond UEFA verbiedt politieke en religieuze verwijzingen tijdens wedstrijden. 16 Turkse spelers krijgen een reprimande. De militaire groet werd gebracht vlak nadat het Turkse leger aanvallen was begonnen... op Koerdische strijdgroepen in Syrië... Ook werd er een foto van de groet verspreid via het officiële Twitter-account van het Turkse elftal. De helft van de Nederlanders is ook buiten werktijd vaak of altijd bereikbaar via telefoon of mail. Uit een enquête van het CBS en TNO onder 63.000 werknemers blijkt dat managers de kroon spannen. Ruim driekwart van hen krijgt het werk niet af tijdens kantooruren. Ook docenten zijn vaak buiten werktijd nog bereikbaar omdat het de eerste keer is dat dit onderzoek werd gedaan... is niet duidelijk of de bereikbaarheid buiten werktijd de laatste jaren is toegenomen. Het weer nog. Vannacht blijft het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Overdag af en toe zon, maar vooral aan de kust nog kans op regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het 8 of 9 graden. Dit was het NWS Journaal. FM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu, nu de nacht. Systems. long I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out cause I love my safe space. But the problem is I never looked into my own face. It's been way too long I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out cause I love my safe space. But the problem is I never looked into my own face been way too long. I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out cause I love my same space. But the problem is I never looked into my own face. It's been way too long. I've been building walls around me. Keep my distance so you never know too much about me. Trying to keep you out cause I love my same space problem is I never looked into my own face. Am I ashamed of myself? Am I afraid of my emotions? Can I be free from these boundaries? And will I let love? always told, you better get it before you're old. You can be too patient. Look deep within your soul. I wouldn't have been nice and no, you didn't waste it. Now we got the chance to experience love plans. We gotta take it. Grab it with both hands. Let me meet every demand. Girl, let me make it. Oh. I just wanna eat it like one, two, three. I dip my toes in the pool of my fantasy. Let's go. There was no way I could ignore. I just wanna it like one, two, three. dip my toes in the pool of my fantasy. Let's Don't think I'd ever I just wanna it like one, two, three. dip my toes in the pool of fantasy. Let's go. Ooh. I just wanna eat it like one, two, three. I dip my toes in the pool of my fantasy. Let's go. Right then you sent me into flight. I just wanna eat it like one fifty, my time. in my toes and I follow my fantasy, let's roll. fijne dagen en...